ze Teertstra met het NOS-journaal. Die informatie zou hebben verkocht aan criminelen... kreeg bij zijn sollicitatie in 2009 een negatief advies van de inlichtingendienst AIVD. De politie negeerde dat en nam de man toch aan, schrijft NRC Handelsblad. Volgens de krant kwam de AIVD tot een negatief oordeel... na onderzoek van zijn leefomgeving en zijn persoonlijke financiële situatie... De afgelopen dag meldde RTL Nieuws al dat de politiemol opviel door zijn luxueuze levensstijl. De politie onderzoekt nu waarom er niets met het IVD-advies gedaan is. Een Britse verpleegster die begin dit jaar genezen werd verklaard van ebola... is toch weer opgenomen in het ziekenhuis. Volgens artsen heeft ze een, een ongebruikelijke late complicatie. Haar symptomen doen denken aan die van hersenvliesontsteking. De vrouw van 39 had de ziekte opgelopen in Sierra Leone, waar ze in een ziekenhuis werkte. Ze werd een maand in quarantaine verpleegd en daarna genezen verklaard. De artsen zeggen dat de kans klein is dat ze sindsdien nog andere mensen heeft besmet. Toch zijn uit voorzorg 25 mensen uit haar omgeving ingeënt met een nieuw ebola-vaccin. Premier Rutte verdedigt de inkomensverhoging van koningin Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix. In de Tweede Kamer zei hij dat er in het parlement afspraken over zijn gemaakt... en dat die niet zomaar ongedaan moeten worden gemaakt. Rutte noemt het ook rechtvaardig dat de Oranjes geen inkomstenbelasting betalen... en dat koning Willem-Alexander ook is vrijgesteld van erfbelasting. Volgens de premier is het belangrijk dat de leden van het Koninklijk Huis financieel onafhankelijk zijn. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en de temperatuur daalt naar 2 tot 6 graden.